Ja, en in die groep A zitten ook Italië, Noorwegen en Finland. De loting lijkt redelijk gunstig. Dat kunnen de vrouwen wel gebruiken nadat ze afgelopen week net misgrepen voor een Olympisch ticket. Een vakantiepark in Hooghalen in Drenthe is nog steeds ontruimd. Er is chloorgas vrijgekomen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe. Ja, vanochtend eh, waren er mensen aan het werk in een technische ruimte. En bij het mengen van stoffen is toen iets misgegaan. En daar is één persoon bij gewond geraakt. Toen dachten ze dat ze de boel onder controle hadden. Het gebeurde in die technische ruimte. Maar ja, die deur moest natuurlijk open, want die gewonde ging naar buiten. En toen bleek dat er een, ja, een wolk gas is ontsnapt. En die wolk die rook naar chloor. En toen is ze gigantisch opgeschaald. Ja, mensen in Hooghalen krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Duitse linkse extremisten zeggen dat ze achter de grote stroomstoring zitten bij de Tesla-fabriek bij Berlijn. Vanmorgen was er een explosie en een brand bij een hoogspanningsmast. Daardoor viel in een groot gebied de stroom uit, waaronder bij die Tesla-fabriek. Vorige week was er nog een demonstratie tegen de uitbreiding van de fabriek. En de pissende ijsbeer is aangekomen bij het Groninger Museum. Het standbeeld stond in Amersfoort, maar hield daar de bewoners vaak s'nachts wakker door het kletterende geluid. Ja, het beeld staat symbool voor het klimaat dat achteruit gaat. En dat wordt wel gewaardeerd. Ik vind hem heel leuk. Ja, echt waar. <laughs> Als een soort tegenreactie vind ik dat eigenlijk wel heel goed bedacht. <laughs> Ja, echt kunst. Ja, de tijden dat hij aanstaat zijn trouwens wel aangepast. De ijsbeer houdt van middernacht tot 7 uur s ochtends nu even zijn plas in.